van Kan met het NOS Journaal. Is steeds meer Europese... Ze zijn niet in de winkels terechtgekomen, maar verwerkt in keukens in de horeca. In Oostenrijk worden honderden kilo's gekookt en gepelde eieren teruggeroepen... die bij restaurants terecht zijn gekomen. In Roemenië gaat het om duizend kilo eigeel... dat via Duitsland is geïmporteerd. Nederlandse speurhonden gaan in Turkije helpen zoeken naar Joey Hofman uit Haaksbergen. Er wordt al ruim een maand vermist. Hij verdween in de buurt van een badplaats in het zuiden van Turkije. De drie honden zijn van een non-profit stichting die is gespecialiseerd in het opsporen van vermiste mensen. Zaterdag vliegen de honden met drie begeleiders naar Turkije. Zo'n 40 migranten die in een rubberboot de straat van Gibraltar waren overgestoken... zijn aan wal gegaan op een met toeristen gevuld Spaans strand. Op een video is te zien dat de boot het strand opvaart... en de inzittenden zich tussen de strandgangers uit de voeten maken. Volgens ooggetuigen was de groep al weg toen de politie op het strand arriveerde. Waar de boot vandaan kwam is niet bekend. De ex-directeur van de Rotterdam Business School moet een jaar de cel in voor oplichting, valsheid in geschriften, verduistering en witwassen. De Hagenaar heeft zijn werkgever voor meer dan een ton opgelicht. Het geld moet hij terugbetalen. Hij diende twee jaar lang nepfacturen in en liet het geld overmaken op zijn eigen rekening. De fraude kwam vorig jaar aan het licht toen de directeur werd vervangen wegens ziekte. Het weer tot besluit, het is wisselend bewolkt en op een enkele plek valt wat regen. Komende nacht en morgen overdag in het oosten regenachtig weer...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 En dat doet hij al jaren. En eh, niet onverdienstelijk trouwens. In our Touch heet deze nieuw, eh, nieuwe album, of bewerkte album is het geloof ik. Dan, wat wel gloedje nieuw is, is de Sad Waltz van Christopher James...